Een derde raakte zwaar gewond. Defensie had het beter moeten doen, zegt een onafhankelijke commissie na een lang onderzoek. Er was te weinig oog voor de slachtoffers en hun familie. En ook was de veiligheid van de munitie niet op orde, vertelt verslaggever Onno Beukers. En daarmee is toch enigszins gespeeld met het leven van militairen. En het rapport zegt nu dat komt eigenlijk voornamelijk eh, door eh, bezuinigingen die er jaar op jaar zijn geweest. Daardoor waren er eigenlijk geen mensen meer die hier naar konden kijken of die mortiergranaten eigenlijk überhaupt nog veilig waren. In Hilversum zijn ruim 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand in een parkeergarage. Een hybride auto stond in de fik. Van die auto's blijft de accu doorbranden en daarbij komt giftige rook vrij. Boven de parkeergarage zit het hoofdkantoor van Nike. De politie heeft mensen die in de buurt wonen en werken opgeroepen hun ramen en deuren te sluiten voor de rook. In de rechtbank bij Schiphol staan vandaag vier mensen terecht voor explosies en schietpartijen in Purmerend en Middenbeemster. Daar was dik twee jaar geleden een bendeoorlog aan de gang, compleet met zwaar vuurwerk en drive-bys. Vorige week stonden vijf leden van de ene groep voor de rechter. Tegen hen zijn zelfstraffen tot 14 jaar geëist. Nu is de andere kant aan de beurt. En steeds meer mensen worden automatisch orgaandonor, omdat ze zelf geen keuze doorgeven. Vooral jongeren doen dat niet, zegt het CBS. Dan gaat het om mensen van 18 tot 25 jaar. De Nederlandse transplant Plantatiestichting wil die mensen alsnog bereiken, hoorde WNL. Wij doen dat door eh, kleine films en ook op social media eh, clips te doen... waarin we mensen uitdagen om uit te zoeken hoe het zit. Want dat is heel belangrijk. We willen heel graag dat mensen de keuze maken die bij hun passen. En daarvoor is het belangrijk dat je je goed laat informeren... en precies weet hoe het zit. Vier op de tien jongeren hebben niet doorgegeven... wat er na hun overlijden mag gebeuren met hun lichaam. Het weer nog steeds grijs met soms wat regen of motregen. Vooral in het noorden. Tussendoor zijn er ook een paar opklaringen met een beetje zon.